Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. De ene na de andere vogelgriepuitbraak in Lunteren. Bij een bedrijf in dat dorp in Gelderland worden daarom 3000 dieren afgemaakt. Gisteren gebeurde dat ook al bij twee andere bedrijven in de buurt. En ook bij andere pluimveeboerderijen moeten de vogels worden gedood... omdat ze te dicht bij de besmettingen liggen. Er geldt al ruim een half jaar een ophokplicht. Sindsdien zijn door de vogelgriep al meer dan een miljoen dieren gedood. De oorlog in Oekraïne kan leiden tot een voedselcrisis. Met die waarschuwing komt de baas van de Wereldbank. Nu de prijzen voor eten omhoog gaan, kan dat ervoor zorgen dat honderden miljoenen mensen onder de armoedegrens komen. Het Britse lagerhuis stemt vandaag over Partygate, de lockdownborrels bij premier Johnson thuis. De politici gaan bepalen of al die coronafeestjes nog eens onder de loep moeten worden genomen. Correspondent Fleur Launsbach is benieuwd. Het wordt interessant om te zien hoeveel grip Johnson heeft op zijn eigen partijleden en op wat zij gaan stemmen. Willen ze hem helpen om Partygate te begraven of willen ze eigenlijk dat er meer onderzoek komt? Johnson heeft al sorry gezegd. En nooit eerder hadden we zo weinig vertrouwen in de economie. Het is echt een dieptepunt, zeggen het CBS en mijn economiecollega Nick. We zitten echt extreem laag onder het niveau van de lockdowns tijdens de coronaperiode. Onder het niveau van de kredietcrisis bijvoorbeeld, toen ook het vertrouwen een deuk kreeg. 9-11 was ook zo'n moment dat het vertrouwen naar beneden dook. Maar dat waren allemaal ja, momenten waarbij het, nog het vertrouwen veel minder laag was dan het nu is eh, in, eh, in april 2022. Mensen vinden het een slechte tijd om grote aankopen te doen zoals een auto of een wasmachine. Er zijn nog wel twee lichtpuntjes. We geven meer geld uit dan een jaar geleden. En er zijn ook veel banen waar je op kan solliciteren. Het weer vandaag begint zonnig, maar in de loop van de middag komen er steeds meer wolken. Het wordt 15 graden in het noorden, 18 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog file tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer.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 Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwets. Ook al is het nu of nooit, ik wil, ik zal voelen. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik, mijn hart is kapot.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 Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de ongeluk your heart this back with a lot of devotion. You know what I'm saying? A lot of devotion on the dance floor like a sexy potion.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 The ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion.